die worden verdacht van een mislukte plofkraak op een geldautomaat. De overvallers hadden onder meer explosieven gebruikt om bij het geld te komen. Ze gingen er vandoor op motoren, maar konden na een tip in een woning worden aangehouden. In Groesbeek bij Nijmegen hebben gewapende mannen een ramkraak gepleegd op een supermarkt. Toen de daders de supermarkt uitrenden, stuitten ze op de politie. Agenten losten waarschuwingsschoten, maar de overvallers ontkwamen. Hoeveel ze hebben gemaakt is niet bekend. Duizenden illegalen die medicijnen nodig hebben komen in de problemen omdat ze de eigen bijdrage voor geneesmiddelen niet kunnen betalen. Sinds dit jaar is de eigen bijdrage voor illegalen verplicht. Hulporganisaties vrezen dat veel van deze mensen nu geen medicijnen meer krijgen, terwijl die vaak van levensbelang zijn. De illegalen hebben geen inkomen, ze mogen niet werken, mogen geen gebruik maken van algemene voorzieningen en zijn volkomen afhankelijk van anderen, zeggen de hulporganisaties. In Argentinië zijn drie doden gevallen toen de bliksem insloeg op een strand. 22 mensen raakten gewond. De strandgangers werden verrast door het onweer. Ooggetuigen zeggen dat de slachtoffers door de klap meters werden weggeslingerd. Een groot aantal psychiaters weigert mensen te keuren voor het rijbewijs... omdat de specialisten het nieuwe tarief daarvoor te laag vinden. Dat meldt het CBR. Sinds dit jaar zijn de tarieven voor zo'n keuring gehalveerd. Het CBR waarschuwt dat er nu wachtlijsten ontstaan... en dat mensen niet op tijd hun rijbewijs kunnen verlengen. Ieder jaar verwijst het CBR zo'n 8000 mensen door naar een psychiater voor een keuring. De instantie vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit, die de tarieven vaststelt... en de Orde van Medisch Specialisten om actie te ondernemen. Het weer. Vandaag geleidelijk knapt het op.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 baby, this is you. 106.9 ZFM Van het vallen van de avond Tot het einde van de nacht Heb je weer eens te ver gezocht Terwijl het voor je voelt van ver gekomen. Je hebt het ver gebracht. Dus als het even tegen Zolang je de can the day to come and like a candle and its flame bring back the light.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 en ik ijs weer Ijspegels langs mijn wangen En ik glij weer, en dat het hij weer Niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter, zo. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk vooruit als die steenmeel.